7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Spanje zijn drie mannen aangehouden op verdenking van groepsverkrachting van een Nederlandse vrouw. De vrouw zou in de nacht van zaterdag op zondag meerdere keren zijn verkracht in de badplaats Blanes. De drie verdachten, twee mannen van 19 en een man van 54, zouden de Cubaanse nationaliteit hebben. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrij nadat ze hun paspoort hadden ingeleverd. Volgens Spaanse media is de vrouw rond de 25 jaar het is onduidelijk of ze een toeriste is of al langer in Blanes woont. In Hongkong is het opnieuw tot confrontatie gekomen tussen de politie en demonstranten. De politie heeft traangas afgevuurd in de richting van de betogers... die zich hadden verzameld bij een politiebureau. Met wapenstokken hebben agenten de demonstranten uit elkaar gedreven. De dag begon kalm in de stadstaat na twee onrustige dagen. Gisteren stonden agenten en betogers lijnrecht tegenover elkaar... op de luchthaven van Hongkong... Voor de tweede dag op rij waren alle vluchten toen geannuleerd. De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden... in verband met een aanrijding van een baby in een kinderwagen. Het kind raakte daarbij gewond. De moeder die de kinderwagen duwde bleef ongedeerd. Na de aanrijding eergisteren reed de automobilist door. De politie heeft de eigenaar van de auto aangehouden. Of hij ook de bestuurder was tijdens het ongeluk wordt onderzocht. De renovatie van de Wantijbrug tussen Dordrecht en Papendrecht loopt opnieuw vertraging op. De werkzaamheden zijn opgeschort omdat onder meer het Albert Zwijtser ziekenhuis te slecht bereikbaar zou zijn voor hulpdiensten. Oorspronkelijk zouden de herstelwerkzaamheden al bijna klaar moeten zijn. Nu is dat over maximaal twee jaar. Rijkswaterstaat zegt dat de veiligheid van de brug niet in het geding is nu het werk is uitgesteld. Het weer vanavond en vannacht valt verspreid over het land regen, ook neemt de wind toe.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 I think I just died. rapper, don't you? wonder who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one too. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one too. Fuck. Fuck them like you do one too. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch. I'ma ruin you, cunt. Gun gunned When you do spread up, bet his bitch won't get a Bet you you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.